Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Een week na de aanslagen alle 76 doden geïdentificeerd. Dat heeft de politie gezegd op een persconferentie. Alle namen zullen om 4 uur vanmiddag openbaar worden gemaakt. Op verschillende plaatsen in Noorwegen waren vandaag herdenkingsbijeenkomsten. Op een daarvan sprak premier Stoltenberg. Hij zei dat de Nooren moeten leren omgaan met de gebeurtenissen van vorige week, maar dat ze het samen zullen redden. Ook de leider van de jongerenbeweging van de Arbeiderspartij kwam aan het woord. Hij zei dat het jongerenkamp ook volgend jaar weer op Utøya wordt gehouden. De Rijn in Duitsland is sinds gisteravond gestremd door een Nederlands vrachtschip. De Alma ligt in de buurt van de Lorelei dwars op de rivier en er kan geen boot meer langs. De Alma heeft 1900 ton grind aan boord. Een deel van die lading wordt overgeladen zodat het schip vlot getrokken kan worden. De verwachting is dat de scheepvaart tussen Bingen en St. Koor aan het begin van de avond weer op gang komt. Op zo'n 20 kilometer van de Alma is nog een Nederlands vrachtschip vastgelopen in de Rijn, maar hier heeft het scheepvaartverkeer minder last van. De Spaanse premier Zapatero heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Het kabinet wordt ontbonden en er komen verkiezingen op 20 november. De Spaanse regering staat onder grote druk omdat de oplossingen voor de economische crisis volgens veel mensen geen effect hebben. Officieel stonden de verkiezingen gepland voor maart volgend jaar. Zapatero had al aangekondigd dat hij niet meer beschikbaar is voor een derde termijn. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven in verband met de vermissing van een meisje van 14 uit Groesbeek. Het is meisje, Vera de Vries, is gisteren van huis vertrokken om bij een vriendin te gaan logeren, maar is daar nooit aangekomen. Vera de Vries is 1,77 meter, heeft donker haar. Verder heeft ze een neuspiercing en een blokbeugel met blauwe elastiekjes. Het weer van het noorden uit toenemende bewolking, maar het blijft droog. Vanmiddag is het 18 tot 22 graden. Morgen bewolkt en wat regen en een iets lagere temperatuur. Dit was het en... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer, verderop bij Eembrugge 2. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Apkoude 5 kilometer. Na een aanrijding is tussen Vinkenveen en Apkoude maar één rijstrook open. Ook een aanrijding opnieuw op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de afrit 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En verderop staat tussen Soesterberg en Leuzenzuid nog eens 2 kilometer.